Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de door een explosie verwoeste flat in Rotterdam is de politie aan het zoeken naar twee vermisten. Vanmiddag begon die zoektocht pas, omdat de afgelopen dagen het instortingsgevaar nog te groot was. Een deel van het gebouw is gesloopt, waardoor inmiddels wel gezocht kan worden, zegt de politie. Wat het complex maakte was in ieder geval dat het onveilig was. Onveilig om naar binnen te kunnen gaan, om daar daadwerkelijk te zoeken. Eh, en wat het ook complex maakt, is dat we hier te maken hebben met mensen die, die mensen missen. En eh, dat zijn forse emoties waar we het mee te maken hebben. Mensen maken zich ongerust. Dat maakt dit een hele bijzonder, eh, bijzonder incident. Gisteravond moest de ME in actie komen vanwege onrust onder buurtbewoners en familieleden. Twee mannen die werden opgepakt omdat ze door de hekken wilden breken zijn inmiddels weer vrij. Het heeft even geduurd, maar vandaag kwam dan eindelijk dat rapport naar buiten over de werkcultuur bij de publieke omroep. De uitkomst is niet al te best. Grensoverschrijdend gedrag is echt een groot probleem, zegt de onderzoekscommissie. Er waren bovendien genoeg red flags, maar daar is veel te weinig mee gedaan. Het rapport is 200 pagina's dik. Verslaggever Onno Beukers heeft het voor ons doorgenomen. Er staat hier ook als laatste pagina voor, en dat is schilcultuur eh, schreeuwcultuur in gezicht geschreeuwd, enorme stemverheffing. Eh, maar als je verder kijkt. Ook collega's in het gezicht spugen, collega's aan de arm vastpakken. Maar ook tegenwerken van reïntegratie, kleineren onder, en eh, ondermijnen van, eh, van reïntegratie, dat soort dingen. Verschillende publieke omroepen zeggen dat ze de conclusies van het onderzoek herkennen. In Brussel staat het de hele dag al vol met trekkers. Boeren protesteren daar tegen strenge Europese milieuregels... en omdat ze bang zijn dat ze niet genoeg geld overhouden. Volgens deze boer zijn de protesten hard nodig. Wij doen dat zeker niet graag, de mensen pesten. Maar het is de enige manier om de overheid hopelijk naar ons te doen luisteren. We zijn al maanden, van een paar jaar zelf al, in gesprek met de overheid op een nu en dan eh, kleine acties, maar ze willen gewoon niet naar ons luisteren. Die protesten verlopen niet overal even rustig. Bij het gebouw van het Europees Parlement heeft de Belgische ME moeten ingrijpen. Bij een plein in de buurt van het gebouw zijn meerdere brandjes gesticht en is een standbeeld gesloopt. Het weer vanavond en vannacht minder bewolkt, behalve in het noorden. Het is 1 tot 5 graden vannacht. Morgen ook een droge dag, dan iets minder zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland zo'n 80 kilometer file in totaal. De meeste veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten tijdverlies. uitschieter is de A4 van Amsterdam naar Den Haag... want daar heb je bijna een kwartier op onthoud tussen Schiphol en Roelevarensveen. Het is ook druk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... Voor de aansluiting met de A10 sta je in de file en de vertraging is een kwartier. Op de A10 is het ook wat drukker, onder meer op de Ring Zuid voor knooppunt De Nieuwe Meer. Daar heb je ruim 5 minuten extra reistijd. En ook eh, voor knooppunt Koenplein rijdt het langzaam. Verder sta je in de file op de A27 van Utrecht naar Almere.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 De commissie die onder leiding van oud-minister Van Rijn grensoverschrijdend gedrag onderzocht bij de publieke omroep... wil dat er versterkt toezicht komt bij de omroepen. Daarnaast zouden presentatoren beter begeleid moeten worden. De topman van het Rotterdams havenbedrijf gaat fors minder verdienen. Het salaris gaat in vier jaar tijd omlaag naar maximaal 365.000 euro per jaar. Dat is bijna 2 ton minder dan nu. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij 1 tot 5 graden. Morgen opnieuw droog, maar minder zon. Het is nog steeds zacht met maximaal 10 graden.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 that you on me? And Now we going, going nothing but shoes on me. Oh, baby. All night just you and your crowd doing tricks you never seen. that I can make you believe in love and sex and magic.